1 uur. Clemens Peters met het NOS gaat beelden vrijgeven van de schietpartij... waarbij de zwarte Amerikaan Keith Scott dinsdag om het leven kwam. De beelden zijn afkomstig van de bodycams van de agenten die op de man schoten. Volgens de politie is het 100% zeker dat Scott een wapen droeg. Sinds de schietpartij is het onrustig in Charlotte in North Carolina. Dagelijks gaan honderden mensen de straat op tegen het politiegeweld. In Rotterdam heeft de politie een man neergeschoten bij een achtervolging. Een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een agent probeerde de twee mannen in een auto aan te houden... omdat hij een vuurwapen gezien zou hebben door de voorruit. De auto ging er vandoor, maar kon worden klemgereden. Toen een van de mannen een verdachte beweging maakte... schoot de agent en verwonde een van de mannen. De ander wist te ontsnappen. In de auto lagen drugs en ook een wapen. De urn met de as van de Amerikaanse schrijver Truman Capote heeft op een veiling in Amerika tien keer zoveel opgebracht als van tevoren werd gedacht. Een onbekende bieder had 40.000 dollar over voor het houten kistje met de as van Capote. Hij overleed in 1984. Sindsdien stond zijn urn bij Joanne Carson thuis. zij is de ex-vrouw van tv-ster Jodie Carson met wie Capote bevriend was. In de Eredivisie zijn afgelopen avond vijf wedstrijden gespeeld. De nummers 2 en 3 van de ranglijst, Ajax en PSV, wonnen allebei. Ajax met 5-1 van Pek Zwolle en PSV was met 3-1 te sterk voor Excelsior. Heerenveen won in Den Haag met 3-0 van ADO. En Groningen en Heracles kwamen allebei niet tot scoren. In Groningen bleef het dus 0-0. AZ verspeelde in Alkmaar een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles.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 Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you in internet. www.zfmzandvoort.nl all shone through and touched invitation to a Friday night affair. doesn't Live in Zandvoort. En jij bent erbij. is my church. This is where I heal my hurts.